Well, I did my best to be them, but in my head the demon said, Move on, move on. You wake up, you're gonna curse some time goes by, I hope and pray. the night I met you. I said I never will forget you. Well, I won't. won't. I think about the way you live and breathe inside my dreams forever. You'll be better when I'm gone. You'll be better when I'm gone. Cause I know you're. When You Think of Me. Boris, een eh, jongeman hier uit Nederland die eh, in het Engels zingt en eh, ja, het geprobeerd heeft om in de top 40 terecht te komen.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 Carrion Goss. I close my eyes and then I I want and how it should be. weet dat het mij niet uitmaakt. Eh, waar ze ter wereld ook vandaan komen. Net als deze formatie. Nou, deze singer-songwriter die komt dan eh, uit Amerika. En deze formatie die komt eh, uit Engeland. Joshua Singleton, dat is de naam van deze jongeman. To Swing Infinity. dichter bij huis blijven. We gaan naar onze zuiderburen, oftewel naar België. Hè? Hmm. Als ik dat zeg, dan weet u dat ik het heb over bijna zeker zo Zolang ze van me houdt. De eerste keer was onvergetelijk. Ik zat net wat te drinken toen ze binnenkwam ze deed alsof ik lucht was en ze liep me straal voorbij. En ik dacht, amai, dat in een stamcafé. En ik keek haar achterna, wat een lijf. En ze ging verdorie zitten bij een goede vriend van mij. ik probeerde interessant te doen, maar ze zette me meteen op mijn plaats. En dat doet ze nog steeds. Maar het is oké, zolang ze van me houdt. Stap nu echt, die voetbal op tv de hele tijd? Wat is daar in godsnaam zo interessant aan? Ze snapt niet eens wat buitenspel is. Ze kijkt liever naar haar soaps of romantische comedies. Gewoon beter, al kijk ik wel eens mee. En Dan is er soms die stilte als ik dan vraag wat er scheelt, dan scheelt er blijkbaar niks. Er scheelt nooit niks, maar ik zie het in haar ogen en ik voel het in haar blik. Maar het is oké, het is oké. zijn of geduldig zijn of de kanten in persoon. van me houdt. Het is onhandelbaar, het is raar maar waar, ik ben gek op haar, maar dat vindt ze heel gewoon. lang ze van me houdt. Als een fan fataal die nooit buigen zal, brengt ze mij ten val en dat vind ik wel een eer. Ben ik hopeloos, irritant toch boos Dat ze voor me koos, verbaast me telkens weer zo lang ze was een cd. Clouseau, zolang ze van me houdt. Ja, en ik weet niet of de cd hier in Nederland uitgebracht zou worden. Want eh, de formatie Clouseau, Koen Wouters, was een beetje boos op Nederland. Hè? Want eh, ja, ze, Nederland eh, zou hun boycotten, zeiden ze. Maar dat is misschien alweer een hele tijd geleden. Misschien zijn ze al lang weer bijgedraaid en willen ze de muziek weer gewoon in Nederland gedraaid hebben. Hier een stukje uit Amerika. Candy Stanton, His Hands. sometimes the slightest whisper, oh, it could hurt so much. I could feel him coming nearer, his little noises and such. Then my man would lay his Yes, he will. Oh, he might touch me in a way eh, that a man should. Bring me to passions mm, that only he could. answer some earthly need whenever, whenever he would. When my man would lay his head that, I will pity that beautiful man. And Lord, I will bless his path. We were both just wounded children. Ooh, in a love. Thank God it didn't last. There's a lot of things, Lord, in your touch. Sometimes your slightest whisper moves me so much. Your grace forgiveness. Oh, the whole world and such. When my Lord, my Lord lay your hands hand. on me. Oh, mm, mm, mm, when my God. Ik kwam er van de week achter. Close Harmony hè, van Candy Staten. Ik kwam van een week achter hoe mooi dat ik eigenlijk eh, gospel vind. Het kan heel erg mooi zijn zoals dit, heel rustig. Maar je kunt ook van die zwingende koortjes hebben. Hè? Dan valt dit dan weer niet onder hoor. dit slaat meteen twee vliegen in één klap. Als je buiten kijkt ziet u dat het misschien nog een beetje ja, troosteloos grijs weer is. En als je dan deze klanken hoort, dan verlang je eigenlijk alweer een beetje naar de zon. Hè? En dat doe je dan met de eh, muziek van Lionel Richie. En iedereen rondom de wereld verlangt naar beter weer. heeft die instrumentjes gehoord in, eh, in dit nummer All Around the World. Het leek wel of hij alle instrumenten van de wereld daarin wilde laten horen... want er kwam ook een didgeridoo in voor. En toen moest ik meteen weer aan dit nummer denken. Troy Cassar Daly, hij schreef het. Beyond the Dancing taken away by a man dressed in blue. He didn't know where he was going. I'm pretty sure he knew. Mother was crying as loud as I've ever heard. We all sat silent and still, not saying a word. Memories of father are faded, and mother still cries. She's such a strong young woman, and she never had to lie. She set us all in a circle, all young and so frail, and told us how our father died in a Sydney jail. Over time it brought no answers Oh, and time went by so fast He's still lost beyond the dancing How long will this pain I still see mother every chance that I get. My sister and my brother call around now and then. We sit and talk and laugh and cry over photographs of our youth. When we were searching for hope and searching for the truth. Over time time it brought no answers. Oh, and time went by so fast. He's still lost beyond the dancing. How long will this pain last? Over time. toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. riep me met je ogen, ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen, kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was en van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. en toen kwam het mooie weer tevoorschijn hè, met eh, Rob de Nijs. Het werd zomer. Een jaar of wat geleden opgenomen, 1992 om precies te zijn. Ik herinner me nog als de dag van gisteren hoor, toen dit op tv was. Eric Clapton plaat en it. En natuurlijk werd zijn grote hit van toen ook gespeeld. Zij het dan, akoestisch. U weet het al hè? Dit is Laila. What will you do when get lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. En op ditzelfde cd'tje, single cd'tje, staat ook nog een keer dat eh, mooie liedje Tears in Heaven. Maar dat laat ik u een volgende keer wel horen. Top Gun was een film jaren geleden en daar is dit de Love Team van. Informatie Berlin, Take My Breath Away. Ja, de film eh, Top Gun eh, wordt nog regelmatig uitgezonden op tv, hè? Dit is van de vorige cd van Ilse het Lange. Ik heb pas geleden nog een, eh, een special gezien over die dame op tv, hè? Niet live, maar ik had hem opgenomen. Om hem later nog eens een keertje terug te kunnen zien. I'm Not So Tough. If you solo die gaat zo nog twee minuten door hoor. En dat allemaal live in Ahoy. Ilse de Lange en I'm Not So Tough. Deze man heb ik ook een keer gezien in Ahoy Live. En dan heb ik het over Neil Diamond. En dit nummer zong hij daar ook, Lady O. like a vision did you. Lady, I, lady, I, I've been waiting around such a long, long time. Believing I couldn't make you mine. wanting you lady you. But here I am, and there you are, much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Oh, lady, oh. Am I gonna ever learn? what I never learned before. City lights, city lights burn so warm and they burn so bright. But me, I walk the city night. to forget you later. baby. Hey, lady, oh, am I gonna ever learn what I never learned? Daar is hij. Ja. Leuk rood jasje heb je aan. <laughs> Gaan we iets samen zingen, Marco? Vind ik een goed idee. Iets voor jou. Ja. Een oud nummer. Vroeger zat ik uren op de stoel bij opa. Hij vertelde me dan altijd een verhaal. Of we gingen samen naar de golven kijken. En de mensen kenden opa allemaal. Ja, ik weet nog hoe we konden blijven lachen. Op een hondje dat daar speelde op het strand. En dat zomaar naar de golven ging staan blaffen of wou vechten met een weggewaaide krant. En zo liepen we vaak zonder wat te zeggen. Lange einde, heel gezellig, hand in hand. En dan keek ik om en zag mijn kleine voeten naast mijn opa's grote stappen in het zand. loopt niet mee. En ik breng mijn kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen als een stille witte pot. Opa sloot goed zijn ogen en hij slaapt. Duizend golven spoelen over opa's stappen. Het zijn alleen mijn eigen voeten die daar staan. Maar ik ken nog zijn verhalen en zijn grappen. En ik weet nog wat ik met hem heb gedaan. En zo is opa toch een beetje blijven leven. Want herinneringen raak je nooit meer kwijt. En hij heeft me zoveel goede raad gegeven. Dus hij blijft gewoon mijn opa voor altijd. En zo liepen we vaak zonder veel te zeggen. Lange ei dan keek ik om en zag mijn kleine voeten naast mijn opa's grote stappen in het zaal. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaapt nooit meer op. Maar nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet mee.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 Ook zouden tanks zijn ingezet. Daarbij zouden doden zijn gevallen, hoeveel is nog onduidelijk. Ook is onduidelijk of Gaddafi nog steeds in zijn paleis in Tripoli is. Er zijn geruchten dat hij op weg is naar Venezuela, maar dat land spreekt dat tegen. Twee Libische straaljagers zouden in de namiddag op Malta zijn geland. De vier piloten zijn volgens sommige media overgelopen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over de situatie in Libië. Hij stelt alles in het werk om morgen zo'n 100 Nederlanders te laten evacueren met een legervliegtuig. Dat toestel staat al klaar op Malta. De vroegere Amsterdamse korpschef Jelle Kuiper is overleden. Kuiper heeft praktisch zijn hele carrière bij het Amsterdamse politiekorps gewerkt. Samen met zijn onafscheidelijke collega Van Riesen maakte hij een einde aan de interne corruptie... bij het politiebureau aan de Warmoestraat in de Rosse buurt van Amsterdam. Ook maakte hij een einde aan de zware drugscriminaliteit waar de binnenstad in de jaren 70 mee te maken had. In 1997 volgde Kuiper Erik Nordholt op als korpschef. Die functie bekleedde hij tot zijn pensioen in 2004. Daarna was Kuiper nog interim korpschef van de politie Gelderland-Midden. Jelle Kuiper overleed aan een hartaanval. Hij was 66 jaar. De brand in de Rabotoren in Utrecht van afgelopen vrijdag is volgens de politie waarschijnlijk aangestoken. Het was de derde keer dat er brandstichters actief zijn in de toren in aanbouw. In juni was er een grote brand bovenin de toren en in oktober werd er op twee plaatsen brand gesticht. De Rabotoren bestaat uit twee cilinders die met elkaar verbonden zijn en wordt in de volksmond de verrekijker genoemd. Hij is 27 verdiepingen hoog. Het weer vanavond en vannacht droog, minima van min 1 in het zuid